Jelle Visser met het NOS-journaal. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma... heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken. Als lava in contact komt met het koude oceaanwater... kunnen er giftige gaswolken ontstaan en explosies plaatsvinden. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland... zijn inmiddels geëvacueerd. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties... en ontstaan er nieuwe lavastromen. Kamagurka wint dit jaar de Inktspotsprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar. Hij krijgt de onderscheiding voor de tekening Migranten die in mei in NRC Handelsblad stond. Volgens de jury combineert Kamagurka op een simpele maar heldere en komische manier de vluchtelingencrisis en de coronamaatregelen. Op de tekening zien we twee gewapende mannen op een rots aan zee staan... terwijl in het water vluchtelingen drijven. Een van hen vraagt de migranten of ze een vaccinatiepaspoort hebben. Het is de eerste keer dat Kamagorka de prijs wint. Een Frans bedrijf dat de software levert aan Nederlandse boekhandels... is platgelegd door een ransomware-aanval. De database met boeken en facturen van zo'n 130 boekhandels in Nederland is onbereikbaar. Libris, Atheneum en Donner melden dat ze door de hack zijn getroffen... maar dat er geen gegevens verloren zijn gegaan. Volgens een ICT-platform eisen de hackers veel losgeld grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum... waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. Daarnaast moeten de 5000 grootste bedrijven concrete doelen stellen voor een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top en in de subtop. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk vanaf januari 2022 in. Het weer vannacht bewolking en wolken, buien. De temperatuur ligt rond een graad of 12. Woensdagochtend gaat het overal regenen met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later laat ook de zon zich zien.